Goedenavond, ik ben Ryan Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Teleurgestelde reacties bij de ziekenhuizen in Utrecht en Leiden... nu minister Kuipers heeft bepaald dat hun kinderhartcentra moeten sluiten. Dat besluit is genomen omdat de zorg beter zou worden als die op twee plaatsen zit. Kuipers koos voor Rotterdam en Groningen. Rotterdam is het centrum met eh, op dit moment het grootste eh, volume. Heeft ook het grootste aantal experts, eh, chirurgen, etc. Heeft de grootste, meest complete kinderziekenhuis, de grootste IC-capaciteit. Vervolgens komt dan ook regio en regionale verdeling ook om de hoek kijken. En heb ik geconcludeerd dat dan de combinatie van Groningen met Rotterdam de juiste is. De centra gaan niet meteen dicht. Eerst volgt nog een overgangsperiode om alle zorg goed te regelen. De minister gokt op 2,5 jaar. Tijdens het onderhoud aan een zeeschip in Capelle aan de IJssel is een man om het leven gekomen. Een collega raakte zwaar gewond. De mannen werkten met een hoogwerker onderin het schip. De hoogwerker viel plotseling, en de om, viel plotseling om en de mannen maakten een val van zo'n 10 meter. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt onderzocht. De Nederlandse vrouw die in België werd opgepakt met een terreurverdachte is weer vrij. Ze werd afgelopen weekend aangehouden bij de Miss België-verkiezing in Plopsaland. De vrouw zat samen in de auto met een Belgische man die plannen zou hebben gehad voor een aanslag. Hij had vuurwapens bij zich en zit vast op verdenking van poging tot terroristische moord. Volgens de Belgische justitie was de vrouw niet betrokken bij de plannen. In Duitsland is dit weekend een balletrecensent bij een première aangevallen door de regisseur van het stuk. De regisseur was boos over een, over een recensie van de journalist... en kwam in de pauze van de voorstelling even verhaal halen. Alleen, eerst alleen met woorden, maar later haalde hij een gevuld hondenpoepzakje uit zijn zak... en besmeurde hij het gezicht van de recensent ermee.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 Zat ik een pillen en wiet. Shari is een vriend. Ik kan genieten van een wijntje soms geniet ik van mijn wit. Yeah, hey, ik wil genieten van mijn bitch. Wow, jongens uit echt actie maken hits. Nou, shit, die body zet het op die tits. Nou, vroeger had ik schoren, nu grip. Wow, yo, vanavond geef ik uit, ik ben een maatje vrij. Super nonchalant, we mag de schade zijn. Vier mijn jongen binnen, laat mijn maatje vrij. Want jij kan vrij zijn, vrij zijn, beweeg het op die beat ik heb tijd, vrij, tijd als je bij mij blijft, mij blijft Genees ik je verdriet, want ik heb wiet En pillen en wiet, wat ik heb pillen en wiet Ik heb pillen en wiet baby gooi het op los doe ik het af, De Baby we gaan hoog in, we springen in mijn traptop en in het zand, het is de wiet die me nu opfokt Neem mijn beeld, laat spelen net de kost Want jij kan vrij zijn, vrij zijn Beweeg het op die beat en ik heb tijd vrij, tijd vrij Vanavond ben ik hier als je bij mij blijft, mij blijft Genees ik je verdriet, want ik heb wiet En pillen en wiet, schat, ik heb pillen en wiet Schat, ik heb pillen en wiet Shari is een freak ze kan het zakken naar beneden. En schot je pillen op die beat. Zat ik je pillen en wiet. Sorry is een freak. Ik kan genieten van een wijntje. Maar soms geniet ik van mijn wiet, wiet, wiet, wiet. ik je pillen en wiet. Sorry is een freak. Ze kan het zakken naar beneden. En schot je pillen op die beat. Zat ik je pillen en wiet. Sorry is een freak. dan het laatste gedeelte van deze finale van de Night Editie van de Rob Agda Award. Het tweetal wat je net hebt eh, kunnen horen heeft daar nooit aan meegedaan. Bij hun is het eigenlijk min of meer als één rechte lijn omhoog. Ik heb het over Siggy en Dins hier uit Zandvoort. De mannen zullen binnenkort te zien zijn tijdens een onderdeel van Paaspop. En Pillen en Wiet, het is een snel nummer en daarom draaien we hem ook. We gaan verder met het laatste stuk. Het allerlaatste stuk van deze finale van de night editie van de Rob Hakdaan wordt. En het woord is weer aan presentatrice Elvira Smink. Goedenavond! Alright, de laatste act. Ik hou het kort. Als het maar duister is en anders niet. Side City! In zijt sessie disk. Nogmaals, goed zo. Nog dit is de Robota Awards Night editie 2023. Ik ben Linda, de AI van de Science City. Wees voorbereid op trapklappers en boomwipbeukers. We trappen af met Lurch versus Solos. You heard him is op, ja, de fuck is up, ja, ja. Het water in je gas begint te trillen als ik aankom. Ik leef nu al een hele tijd op Exit. Maar nu wordt het echt duister. Throw the words, make some motherfucking noise. Hey yo Linda! Yo, wat up? Bel de 0900 Coldlijn nu! Call nu. nu. 0900 Coldlijn wordt gebeld. Jongens, we gaan een beetje bewegen in de zaal. Maak een fucking Let's open this shit up, jongens.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 Robak Trawoord. Dank, Dank jullie wel! Dank jullie wel! Even de kleine thanks, SO naar alle deelnemers ook trouwens. en zo naar Kanki, SO naar Salute and en zo naar iedereen die heeft en zo Red Shade, SO No To List, iedereen. Thanks allemaal. Fucking dikke Alright. Wat een afsluiter. Ik kan jullie vertellen, er wordt altijd geloot met de Rob Acta. En deze loting was echt alsof het, alsof het gepland was. Wat een afsluiter. Side serie nog één keer. Orla! Kijk eens aan. Meestal praten we even vooraf wat betreft de deelnemers van deze finale van de Night Editie. En toevallig is er ook een, eh, ja, bekende. En dat is in de persoon van Tom van Side City. Tijdje terug ook eh, bij ons eh, geweest. Maar nu is het voor een... ja, nu gaat het ergens over. Zeker weten. Nou is het, nou is het menes Lang op voorbereid. Heel veel zin in. Niet per se zenuwen, maar wel veel adrenaline. Dus we, gaan, we sluiten ook af de avond. Dus zin om te beuken. Ehm, als het, eh, ja, wat, wat, is er eigenlijk in die tussentijd min of meer nog met jullie eh, gebeurd? Eh, zijn jullie nog gewoon driftig bezig geweest met muziek maken en dat soort dingen? Nee, niet heel erg. er ligt wel een, een, een tweede soloalbum van mij klaar waar de puntjes op de i gezet worden. een beetje rustig kijken of er nog showtjes ergens te regelen zijn. Proberen hier en daar radio radioshowtjes te regelen. Met Haarlem 105 heb ik contact proberen te leggen. Mm. dat voornamelijk. We hebben geen vaste studio op dit moment. Dat ligt er even uit. Ja. Dus echt muziek maken staat niet per se op de voorgrond. Maar we zijn heel veel bezig geweest met... Eh, toen we hoorden dat we visuals mochten doen voor Patronaat... zijn we daar, eh, hebben we daar eh, ons hart en, hart en ziel in gestoken. Ja. Dus dat is, heeft heel erg de voorgrond gehad de afgelopen, afgelopen tijd. Ja, hoe belangrijk zijn die visuals voor jullie? Ja, dat is wel echt een enorme toevoeging. Ja? Ik denk dat dat uit individuals, dan kan je wel heel goed het karakter van Side City ook nog kwijt. Dat het gewoon één groot mooi totaalplaatje wordt. Zeker weten. Oké. Eh, dan nog natuurlijk de laatste vraag. Waar zijn jullie op eh, te vinden? Eh, Spotify sowieso. dat is de, de Side City Swarm. Instagram, at Side City Official. En YouTube is ook Side City Swarm. Dus dat dat zijn de plekken. Dankjewel. Ah, alsjeblieft. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de finale van de Night editie van 2023 bij de Rob Agda Award. Vorig jaar werd hij namelijk voor het eerst geïntroduceerd. De winnaar van die editie was Ned Francis. En die hoor je nu. De Darryl. swerving, don't know what to do. Oh, I want it, oh, I ain't come here to lose. No, I'm rising up, I need the highest view. Whoa, I take what's mine, I need that getting full. Whoa, swerving, don't know what to do. Oh, I want it, oh, I ain't come here to lose knows I'm rising up, I need the highest view Whoa, I take what's mine, I need that hidden phone What would you do to survive? What you gonna do just to eat? When it's time to go ride Gotta pull up with that heat like whoa, swerving From all my mistakes I be learning Tragic, ayy eh? The way I'm a bloke with that magic, let's go I got millions on mine, couple thousand in sight Bad bitches in line, blations that I like, go work it The way that she dropped to the floor, make a nigga want more My bitch gon' twerk it, ayy eh? Don't even know what to do. Swerving on the grind, I came too far not to lose. Whoa, oh, swerving, don't know what to do. Oh, I want it, oh, I ain't come here to lose. No, I'm rising up, I need the highest view. Whoa, I take what's mine, I need that pain in full. Whoa, swerving, don't know what to do. Oh, I want it, oh, I ain't come here to lose. No, I'm rising up, I need the highest view. Whoa, I take what's mine, I need that. I fuck up a check, but then get it all back and then double that stack, call that cash flip. Yeah. I got all my money in silence, they thought man was broke. I love that tactic. Okay. Don't show too much, cause if they know too much, it's anticlimactic. There's no holding me up. Way I'm blowing this up, I'm like gas and a match flip. Blowing up, man, I'm tapping, tapping hard, yo. I'm not cracking, cracking, grinding hard, no lacking, lacking. All these niggas be capping, capping. Beat my notes, get the stacking, stacking. When it all ain't come here to lose. Rising up, need the highest view. Swerving round, now what's happening, happening? Whoa, swerving, don't know what to do. Oh, I want it, oh, I ain't come here to lose. No, I'm rising up, I need the highest view. Whoa, I take what's mine, I need that paid in full. Whoa, swerving, don't know what to do. Oh, I want it, oh, I ain't come here to lose. No, I'm rising up, I need the highest view. Whoa, I take what's mine, I need that paid in full. nummers achter elkaar. Te weten, Ned Francis met Swerving. Daarachter hoorde je Precursor met Desire. En daar weer achter Artistiek met Asteroid. Tot zover ook deze uitzending rondom de finale van de Night editie van de Rob Hakda Award 2023.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 Op de A10, de ring van Amsterdam, staat tussen Amsterdam over Amstel en Knap het Nieuwe Meer 5 kilometer file. De vertraging is een